Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een naakte man aangehouden die kinderen lastig viel bij de recreatieplas Buslo in de buurt van Apeldoorn. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding dat een man op het kinderstrand onzedelijke handelingen verrichtte. Na opmerkingen van kinderen was hij weggezwommen. Later werd de man van 27 uit Amsterdam op aanwijzing van getuigen op een parkeerplaats aangehouden. Op Giro 555 is tot nu toe 18,5 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika. De samenwerkende hulporganisaties zijn tevreden over de actieweek die is gehouden. Afgelopen week zijn overal in het land acties gehouden om geld in te zamelen voor de mensen in met name Ethiopië, Kenia en Somalië. De opbrengst van Giro 555 wordt vooral gebruikt voor noodhulp aan de slachtoffers, zoals voedsel, water en medicijnen. De Londense politie heeft tot nu toe ruim 40 mensen opgepakt voor de rellen van gisteravond in de wijk Tottenham. Er zijn nog steeds veel politiemensen in de wijk om de rust te bewaren. Gisteren trokken zo'n 300 buurtbewoners naar het politiebureau uit boosheid over het doodschieten van een man van 29 afgelopen donderdag door de politie. De betoging liep al snel uit de hand. De bewoners gooiden met benzinebommen, staken twee politieauto's en een dubbeldekker in brand en vielen winkels aan. Die werden geplunderd en in brand gestoken. Bij de rellen raakten acht agenten gewond. PSV is in de eerste wedstrijd van het seizoen meteen tegen een nederlaag aangelopen. In Alkmaar won AZ met 3-1 na een ruststand van 2-1. AZ kwam op voorsprong door doelpunten van Martens en Viergever. Vlak voor rust verkleinde PSV er Mertens de achterstand. 10 minuten voor tijd werd het 3-1 voor AZ door Altidoor. Het weer, buien, hier en daar ook zon, maximum temperatuur 20 graden. Morgen en overmorgen herfstachtig met buien en veel wind. En het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.